Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Nijmegen is een stadsbus tegen twee huizen gereden. De chauffeur is daarbij om het leven gekomen en de zes passagiers zijn gewond geraakt, drie van hen ernstig. De bus reed in een bocht rechtdoor. Mogelijk was de buschauffeur onwel geworden. De schade aan de rijtjeswoningen is aanzienlijk. De bewoners zaten achter in de tuin. Zij konden vannacht niet thuis slapen. De liberaal Komorowski wordt de nieuwe president van Polen. Hij versloeg de conservatief Kaczynski met een paar procent verschil. Na het bekend worden van de exit feliciteerde Kaczynski zijn tegenstander al direct met de overwinning. Bronislav Komorowski is waarnemend president sinds Lech Kaczynski, de tweelingbroer van Jaroslav, in april omkwam bij een vliegtuigongeluk in Rusland. De A67 is weer helemaal open. De weg werd vrijdag afgesloten vanwege een grote natuurbrand op de Strabrechtse heide bij Eindhoven. Tot vannacht was nog één rijstrook dicht. Op basis van warmtebeelden die gistermiddag van de brand zijn gemaakt... denkt de brandweer het bluswerk in de loop van vandaag te kunnen afronden. Door de brand is 150 tot 200 hectare natuurgebied verloren gegaan. De deelstaat Beieren heeft binnenkort het strengste rookverbod van heel Duitsland. In een referendum stemde 61% van de kiezers voor de maatregel om geen uitzonderingen meer toe te staan. Vanaf 1 augustus mag in geen enkele horecagelegenheid in Beieren meer worden gerookt. Dit jaar is er nog wel een uitzondering voor het Oktoberfest in München. Ondanks de uitschakeling op het WK met 4-0 door Duitsland... is het Argentijns voetbalelftal bij terugkeer enthousiast ontvangen. Langs de snelweg en bij het hoofdkwartier van de voetbalbond werden de spelers toegejuicht. En er waren spandoeken met de oproep aan Maradona om bondscoach te blijven. De Braziliaanse bondscoach Dunga en zijn staf zijn zoals verwacht ontslagen... na de uitschakeling door Oranje in de kwartfinale.